Kees Groot met het NOS-journaal. President uitgenodigd voor een topontmoeting, zonder voorwaarden vooraf. Tegen journalisten in het Witte Huis zei hij dat hij met de Iraniërs om tafel wil, wanneer zij maar willen. De laatste tijd liepen de spanningen tussen de VS en Iran hoog op. Trump trok zich terug uit de Iran-deal over de beperking van de nucleaire activiteiten van Iran. Teheran vindt dat Washington zich eerst weer aan de afspraken van de Iran-deal moet houden. Op Twitter zegt een adviseur van Rouhani dat Washington zijn vijandelijkheden moet staken en respect moet tonen voor het Iraanse volk. De regering van Tajikistan geeft de schuld van de dood van vier fietstoeristen aan een islamitische partij die in 2015 werd verboden. Volgens de regering was het een aanslag en zijn de daders getraind in Iran. Gisteren eiste IS de verantwoordelijkheid op. De groep fietstoeristen werd zondag aangereden door een auto. Een van de doden is een man uit Amsterdam. Premier Rutte zegt op Twitter dat zijn gedachten uitgaan naar alle slachtoffers en nabestaanden. Uber stopt met het ontwikkelen van een zelfrijdende vrachtwagen. De taxidienst zegt dat het alle energie wil steken in zelfrijdende personenauto's. Het vrachtwagenproject van Uber was een erfenis van de overname van Otto Trucking, een vrachtwagenbouwer uit Arizona. De experimenten met Uber van Uber met zelfrijdende auto's zijn niet allemaal een succes. Dit jaar reed een testauto in Arizona een overstekende voetganger dood. De bewoners van het zorgcentrum in Breukelen, waar gisteravond brand was, kunnen waarschijnlijk in de loop van de dag weer naar huis. Volgens de burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht werd een deel opgevangen bij Universiteit Nijrode. Twaalf mensen hadden rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. De oorzaak van de brand in Breukelen is nog niet bekend. Het weer, eerst enkele buien, vanmiddag meer zon en het wordt 23 tot plaatselijk 30 graden. Morgen in het zuidoosten een onweersbui.